Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In een ziekenhuis in Oklahoma heeft een man vier mensen doodgeschoten... en daarna schoot hij ook zichzelf dood. Wie hij was en waarom hij om zich heen schoot is nog niet duidelijk. Deze jongen ging gauw naar het ziekenhuis om te zien of zijn moeder oké was. Toen hij hoorde dat de schutter niet meer leefde, was hij opgelucht. Once I got here and then heard that the shooter had been shot and was down, I felt a lot better. Um, it still is horrible what happened. Onder de doden zijn ziekenhuismedewerkers en patiënten. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. De wekenlange soaprechtzaak tussen acteur Johnny Depp en zijn ex Amber Heard zit erop. Ze sleepten elkaar voor de rechter voor smaad. In de rechtbank werd met modder gesmeten. Er kwamen gemene appjes langs, smerige details en een hele hoop beschuldigingen. Gisteravond kwam de uitspraak van de jury. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Ze moeten elkaar een schadevergoeding betalen. Hurt een veel hogere dan Depp, 15 miljoen dollar tegenover 2 miljoen. Hurt zegt op Twitter dat ze heel verdrietig is over de uitspraak. Depp heeft op zijn Insta laten weten dat hij blij is dat hij van de jury zijn leven heeft teruggekregen. Twee meiden van 15 uit Groningen hebben een documentaire gemaakt over de aardbevingen waar ze mee te maken hebben. Ik heb één keer een aardbeving gevoeld. En eh, dat was best heftig. het is gewoon één bonk wat je voelt. Het is zeg maar niet een trilling wat ik voelde, maar het was gewoon één klap. De docu gaat over hoe het voor hen is om op te groeien in het aardbevingsgebied. Ze maken zich daar best wel zorgen over. Ja, ik vind dat het ook belangrijk is dat er ook naar jongeren worden gekeken. Want het is onze toekomst. Wij wonen hier later. Dus ik vind het ook belangrijk dat ze kijken van... oké, de jongeren moeten hier later nog wonen. Wat gaan we eraan doen? Premier Rutte heeft de film inmiddels gezien en was behoorlijk onder de indruk. Dan zie je ook wat het voor jonge mensen betekent. Eh, voor kinderen, voor jongeren. De stress thuis, eh, naar wisselwoningen moeten, soms van school wisselen. Eh, ook financiële problemen, ja, gezondheidsproblemen bij ouders. Het heeft enorme effecten. De docu heet Barst. In september kun je hem gaan bekijken. Het weer, hier en daar hangt wat mist, maar die lost snel op... en dan wordt het lekker zonnig en 17 tot 22 graden. Morgen maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden alweer korter. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Burgerveen. 5 minuten vertraging.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 Dat heeft minister Wallace van Defensie tegen CNN gezegd de voormalige Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische inval in Oekraïne een barbaarse oorlog genoemd. Ze zei dat in haar eerste publieke toespraak in zes maanden tijd. Ze sprak van een schending van het internationaal recht en een diepe breuk met de naoorlogse Europese geschiedenis.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 Holistisch, individualistisch Dacht ik mis niets, alles goed, alles klaar Maar sinds een paar dagen Zijn al die idealen nu dus officieel geen stuiver meer waard Als ik alleen al naar je kijk Dan hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Zo halleluja, dat voelt behoorlijk goed Ja, dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel barstte open Ook al ben ik overtuigd dat is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik weet elke dag een keer of drie de knieën dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan. Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelen gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beetje knieën. te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde... kreeg ik nu pakken aan Amoureux. Een beetje liefde, een beetje liefde. Hart van benzine, een met kerosine. En dan hou jij lachen een paar lucifers bij. Een beetje liefde, een beetje liefde. Heb je daar heel misschien wat liggen?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 I hear a woman shout out. Waschkoffi, Waschkoffi, gib mal die Flehen fesken mongrel. Gonna tell myself I man no get angry. Hey, yeah, Two Two eighty girls calling them canine. Hey, B.I.O. But they tell me, hey man, start up the party.